Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meerdere patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen, schrijft NRC. Hartpatiënten zeiden tegen de krant dat ze weinig voorlichting kregen en snel moesten beslissen over een operatie. Het ziekenhuis erkent dat de behandelingen ondermaats waren. Er loopt een corruptieonderzoek naar vijf Zwolse cardiologen die zouden zijn omgekocht door een fabrikant van hartapparatuur. Eerder verbrak het ziekenhuis al de samenwerking met de commerciële onderneming van de cardiologen. Vorig jaar is een kwart minder gas gebruikt in Nederland. Het gaat om 31 miljard kubieke meter, de laagste hoeveelheid in 50 jaar, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoge gasprijs en het warme weer hebben het verbruik doen verminderen, vooral bij huishoudens en grote industriële bedrijven. De VS heeft opnieuw een onbekend object uit de lucht gehaald. Het object werd bij de grens met Canada gezien. Mogelijk werd ermee gespioneerd, zegt de Amerikaanse regering. De afgelopen dagen werden boven Canada en Alaska ook objecten uit de lucht gehaald. In die gevallen zou het zijn gegaan om ballonnen. De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU, blijkt uit de eerste exit polls. Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen zondag opnieuw naar de stembus... omdat de verkiezingen twee jaar terug zo chaotisch waren verlopen... dat de rechter vond dat ze over moesten. Volgens de polls komen de christendemocratische CDU uit op 28 en de SPD op 18 het is de eerste keer in ruim 20 jaar dat de Sociaaldemocraten er niet met de winst van doorgaan. Ondanks het verlies van de SPD zou de regerende linkse coalitie wel opnieuw op een meerderheid kunnen rekenen.